Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse schip De Eert heeft gisteravond 320 bootvluchtelingen uit de Ionische Zee tussen Griekenland en Italië gered. Dat bevestigde de Amsterdamse eigenaar van het schip. De vluchtelingen dobberden twee dagen op zee nadat de motoren van het schip op weg naar Italië waren uitgevallen. De bemanning was vertrokken in een reddingsboot en had de vluchtelingen hulpeloos achtergelaten. Sommigen, onder wie vrouwen en kinderen, zouden er slecht aan toe zijn. De ebola-patiënt uit Liberia, die zal worden opgevangen in Utrecht, is aangekomen in Nederland. Het is een Nigeriaanse militair die werkt voor de VN-vredesmacht in Liberia. Het vliegtuig met de man landde vanmiddag om half vier op Schiphol. De patiënt wordt met een ambulance naar het UMC Utrecht gebracht... dat vier kamers als speciale ebola-ruimtes heeft ingericht. De kamers zijn geïsoleerd van de rest van het ziekenhuis. Orkaan Hagupit heeft de oostkust van de Filipijnen bereikt. Met zware regenval en windsnelheden van 205 km per uur... bereikte de orkaan de kustplaats Dolores op het eiland Samar. Daar is de elektriciteit uitgevallen, veel bomen zijn ontworteld. Ook andere steden op de Filipijnen zitten zonder stroom. Meer dan een half miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen... en bij supermarkten staan militairen om plunderingen te voorkomen. De opslag van bel, internet en mailgegevens moet per direct worden gestopt. Dat eist internetprovider BIT in een kort geding tegen de staat. Sinds 2009 zijn telecombedrijven verplicht om gegevens van klanten een jaar te bewaren. Het Europese Hof oordeelde dit voorjaar juist dat het bewaren van zoveel data een zware aantasting van de privacy vormt. Internetproviders willen nu weten waar ze aan toe zijn. De Nederlandse hockeymannen zijn het toernooi om de Champions Trophy begonnen met een overwinning. In India wonnen ze met 3-0 van Argentinië. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht kans op lichte vorst en mistbanken. Morgen trekt het gebied met regen van west naar oost over het land.